De boete van 95 euro heb je niet snel. Die krijg je alleen als de winkelier eventueel de politie of een BOA inschakelt. Deze brillenwinkel in Rotterdam is alvast voorbereid op klanten die hem vergeten zijn. Ja, we hebben duizenden van die dingen op voorraad liggen, ja. En als ze het niet willen? Als ze het niet willen, vanaf morgen komen ze niet verder dan de, dan de hosters. Ja. Dan maar geen bril als je geen mondkapje wil dragen. Ja, daar gaan wij dan toch wel streng, eh, streng in zijn. Voor veel mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen... is een face shield een alternatief. Dat is een soort spatscherm van plastic. In een huis in Duizel, een dorpje in de buurt van Eindhoven, is een man van 55 doodgestoken. De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt en onderzoekt nog wat er is gebeurd. Een groep vuurwerkverkopers stapt naar de rechter. Ze willen eind dit jaar toch sierpotten verkopen. Twee weken geleden maakte het kabinet bekend dat er met oud en nieuw een vuurwerkverbod geldt. Maar de winkeliers vinden dat ze daar veel te laat mee zijn gekomen. En dit is de meest irritante tv-reclame van 2020. Kijk eens, eens voor maan. Ja, Haribo heeft de Lode Leeuw voor het tweede jaar op rij gewonnen. Het tv-programma Radar noemde de snoepfabriek kinderachtig, net als de reclame. Want ze wilden de prijs voor de irritantste tv-reclame niet in ontvangst nemen. En dit was trouwens de meest irritante BN'er in een reclame. Zaterdag is het weer bingo. En wie weet is het volgende feestje wel bij jou? Bingo, bingo. Ja, Martien Meiland in een reclamespotje voor de vriendenloterij Bingo. Hij nam de prijs, maar wat graag in ontvangst. Ik ben zo blij met deze prijs. Hij komt natuurlijk naast de televisiering te staan. Ja, en dan nog het weer met de stevige noord noordelijke windstroom de komende uren wat zachtere lucht het land binnen. Morgen vooral in de ochtend buien, in de middag wat droog. En hier en daar ruimte voor de zon.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 Buffel, ik ren, ik stiep. Tipsy, dus ik bel je Annelena. Ik ben ook alleen en niet alleen, yeah. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als we leven nog grap is. jou is het probleem, forever duurt niet, lang is niet de same.